En er worden zware windstoten verwacht. Weerman Marco Verhoef. Nou, bij buien weet je nooit helemaal zeker waar ze gaan ontstaan en waar het het zwaarst wordt. Maar dat die buien impact hebben, ja, dat is wel duidelijk. Dat begint dus om drie uur in het zuidwesten van het land. En langzaam breidt dat zich uit in noordelijke richting. En op veel plaatsen in ons land hebben we daar uiteindelijk voordat de avond voorbij is mee te maken gehad. De waarschuwing geldt voor alle provincies behalve Noord-Holland, Groningen en Friesland. Volgens Rijkswaterstaat kan het ook druk worden op de weg. Bijna het hele kabinet is bij de herdenking van het slavernijverleden. Volgende week zaterdag 1 juli is het precies 150 jaar geleden dat er in Nederland officieel een einde kwam aan de slavernij. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen bij de nationale herdenking in Amsterdam zijn. De koning geeft een speech en het lijkt erop dat hij zijn excuses gaat aanbieden in het koningshuis. De financiële opsporingsdienst Fiat heeft bij verschillende invallen 34 auto's en 900.000 euro cash in beslag genomen van vanwege btw-fraude. Internationale bendes zouden met meer dan 10.000 wagens hebben gesjoemeld... en zo tientallen miljoenen euro's hebben verdiend. Ze handelden in auto's, maar betaalden geen btw aan de overheid. Vanwege het onderzoek zijn ook invallen gedaan in Duitsland. En Extinction Rebellion gaat op 9 september de A12 bij Den Haag bezetten. En dit keer gaan ze niet meer weg. Ze denken dat er zo'n 10.000 mensen aan gaan meedoen. En willen ze doen omdat de overheid nog steeds geld geeft aan bijvoorbeeld oliebedrijven zoals Shell. De klimaatactivisten zeggen ook dat als ze worden weggesleept door de politie... ze de volgende dag gewoon weer terugkomen. Het weer, nou, zolang die onweersbuien nog niet gevallen zijn... is het bij jou broeierig warm, met temperaturen rond de 30 graden. Na dat onweer droogt het op en morgen zonnig en rustig 23 tot 27 graden.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 move it. surrounded Celeb. to the call. I have a full one shout out. Who let the dogs out? Who, who, who, who, who let the dogs out? Who, let the dogs out? Who, let the dogs out? I see the young people had a falcon. She Billy Fountains get out. Get back, Gruffy. Bash, Gruffy. Get back, you flee infesting mongrel. myself, I man, no get angry. Hey, yeah. Two eighty girls calling them K9. Hey, hey but they tell me, hey man, start up the party. You put a woman in front and a man behind. I hear a woman shout out. there's nothing if we don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, yeah. hold it. A doggy is nothing if we don't have a bone.